met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin... zijn een klein half uur geleden geland in Alaska. Ze zullen elkaar nu binnen korte tijd ontmoeten. Trump zei aan boord van de Air Force One dat hij er niet blij mee zou zijn... als het op de top niet tot een staakt het vuren in Oekraïne zou komen. Iedereen zegt dat het vandaag niet kan gebeuren... maar ik wil alleen dat het doden stopt, eh, zei Eerder deze week temperde hij de verwachtingen nog... en zei dat de ontmoeting met Poetin alleen een verkennend karakter zou hebben. Bij een treinongeluk in het zuiden van Denemarken is één persoon om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere mensen gewond geraakt. De trein botste vanmiddag met een giertank op een spoorwegovergang waardoor die ontspoorde. Volgens de Deense spoorwegmaatschappij zaten er ongeveer 95 passagiers in. Onder hen ook meerdere schoolkinderen, melden Deense media. De crisis bij DENK duurt voort. Zowel de fractie als het bestuur van de partij zeggen dat ze voorlopig niet met elkaar om de tafel willen. Gisteren stapte partijleider Stefan van Baarle op. Hij zegt dat het bestuur zijn rol als lijsttrekker heeft ondermijnd en onmogelijk heeft gemaakt. Er is oneenigheid over de samenstelling van de kieslijsten, maar niet over de positie van Van Baarle. De fractie wil dat het bestuur nu opstapt. De leden zouden zich daar binnenkort bij een extra vergadering over moeten uitspreken. En kogelstootster Jessica Schilder heeft voor de derde keer in haar loopbaan een Diamond League wedstrijd gewonnen. De 26-jarige Volendamse was met een worp van 19 meter en 66 centimeter de beste in Polen. Eerder dit seizoen behaalde ze ook al overwinningen in China en Monaco. De rest van het Diamond League-programma is morgen. Dan komen onder andere de atleten Lieke Klaver en Femke Bol in actie. Het weer vanuit het noorden meer bewolking.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 to me. heart's feeling heavier than most. It's hard to talk when you can't pick up the phone. Feels like it's raining no matter where you go. You know who you are, come out from the dark. It's only time, and time can run away. Oh, all this hiding will never numb the pain. Cause only crying will take the tears away. So don't fall apart. better better. So many questions, but you don't wanna ask. Cause all the answers, they never seem to last.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 motherfucker. lekker, tandoe lekker, tandoe lekker. Want ik ga tandoe lekker lekker, dan doe lekker. Ik ga dan doe lekker, dan doe lekker, dan doe lekker. Hey, ik ga dan doe lekker, dan doe lekker, dan doe lekker. Ik ga dan doe lekker, dan doe lekker, dan doe lekker. Hey, ik ga dan doe lekker, dan doe lekker, dan doe lekker. saying that I'm lonely. shoot all wear polka dots. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, like to. you down, down, baby. forget style. the jungle. Killers in the jungle. Yo, listen, you hear that? Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Yo, listen, you hear that? Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Yo, listen, you hear that? Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. There is in the jungle. There is in the jungle. There is in the jungle. There is in the jungle. Yo. There is in the jungle. There is in the jungle. There is in the jungle. There is in the jungle. There is in the jungle. There in the jungle. There is in the jungle. her friend. Wait a minute, what I say I gotta do again? Minute to minute, I feel like I'm in the movie to but I don't have a pen. Wait a minute, hey, hey, this the type of beat that make the ghetto girls play. Take a hit of haze, listen to Dre, and when she seen P, you know she couldn't hate that ghetto P and that ghetto cash. My ghetto eyes on her ghetto ass. You probably wanna know what planet we on. Can't help it, I see everything in neon. it. I know they think that we have lost it. My mom keep telling me that I should stop it. See what I like and I'm gon' cop it. It hit a new height, shit. I'm gon' top it. But the ADD makes it crazy me, and they can't see. That's why they blame me. Tell the women high. I dip and die. I skip and fly. I'm a different guy. Open up my eyes, sometimes I don't know where I've been Heart tells me trip to cloud nine headaches Is it anxious if I driving in that SUV? ADD takes over me Cruise control, lanes full power So the dogs can play with no powder Pull up to another dinner party Hosted by novel Barbie Pretty and creepy princesses Baby fox, fresh bushes Schizophrenic, pathogenic, psychogenic, hallucinogenic With attention deficit disorder, here and head cassette recorder.